NOS Nieuws van 10 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De politie maakt zich zorgen over de grote hoeveelheden cocaïne... die Nederland worden binnengesmokkeld. De partijen zijn volgens de politie steeds groter. We doen de ene megavangst na de andere... zegt de Nationale Recherche in de Telegraaf. Toch wordt waarschijnlijk maar een kwart van de gesmokkelde cocaïne onderschept. Steeds vaker zijn motorbendes bij de drugsmokkel betrokken. De politie blijft nauw samenwerken met de Belgische autoriteiten... omdat veel cocaïne via de haven van Antwerpen naar Nederland komt. De FNV wil de Belastingdienst houden aan de vertrekregeling die te aantrekkelijk blijkt te zijn. Het lijkt erop dat zo'n 8000 medewerkers er gebruik van willen maken, bijna twee keer zoveel als de bedoeling was. Volgens de topman van de Belastingdienst komen daardoor de belangrijkste bedrijfsprocessen in gevaar. De FNV zegt dat dat wel meevalt, omdat er veel is geautomatiseerd en omdat er nog tijd is om nieuwe mensen aan te trekken. In Zwitserland wordt vandaag de langste spoortunnel ter wereld geopend. Hij is 57 kilometer lang en gaat dwars door het Gotthardmassief. Door de tunnel wordt het transport tussen Midden- en Zuid-Europa een stuk makkelijker. Er is nu ook al een tunnel, maar die ligt op 1150 meter hoogte. Daardoor zijn er drie locomotieven nodig om een goederentrein te trekken. In de nieuwe tunnel, op 550 meter hoogte, is één locomotief voldoende. In een boeddhistisch tempelcomplex in Thailand zijn zeker 40 dode tijgerwelpjes gevonden. Ze lagen in een vriezer. Onderzocht wordt of ze een natuurlijke dood zijn gestorven of zijn gedood voor de handel. Tot eind vorig jaar liepen rond de tempel 147 tijgers rond die veel toeristen trokken. Ze konden met de dieren op de foto en ze konden welpjes de fles geven. Inmiddels is het complex in Thailand gesloten voor toeristen. De monniken worden ervan verdacht dat ze handelen in roofdieren. Het weer veel bewolking, maar soms ook zon. Vooral in het oosten en zuiden buien. Daar zal het ook vaker onwieren en hagelen. In korte tijd kan dan veel water vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan zee en 25 graden in het oosten. Dit was het NOS.